Nieuws van 3 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De belangrijkste hypotheekrente is deze week voor het eerst sinds ruim een jaar weer boven de 2% uitgekomen. Dat meldt de hypotheekshop. Het gaat om het gemiddelde tarief voor 10 jaar rentevast met nationale hypotheekgarantie. Eind oktober stond die rente op de laagste stand ooit met 1,73%. Hypotheekverstrekkers groefden hun rente op omdat de Europese Centrale Bank het opkopen van staatsobligaties mogelijk zou afbouwen. Maar omdat de bank daar nog niks over heeft gezegd, zakt de rente de komende tijd waarschijnlijk weer wat terug. Door de bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn ook Nederlandse toeristen geëvacueerd. Tot nu toe hebben acht Nederlanders zich gemeld bij een alarmcentrale... omdat ze vanwege de branden niet op hun vakantieadres konden blijven. Die wilden vooral weten wat ze moesten doen en of ze zelf een nieuwe vakantieplek konden regelen. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse gewonden gevallen. Een man van 41 uit Valkenswaard moet een jaar de cel in vanwege een ongeluk dat hij op nieuwjaarsdag veroorzaakte. De man drukte met zijn Audi een auto van de weg en reed daarna door. De auto belandde in de sloot en sloeg vier keer over de kop. De inzittenden, een man en een vrouw, raakten zwaar gewond. Het ongeluk werd vanaf een andere rijbaan gefilmd met een dashboardcamera. De beelden werden veel gedeeld op sociale media. De politieke partij DENK en oud-medewerker Sylvana Simons hebben hun ruzie bijgelegd. Simons vraagt geen schadevergoeding meer en DENK stapt niet meer naar de rechter. De twee hebben ook afgesproken om niks meer over hun conflict te zeggen. Simons kwam vorig jaar bij DENK, stapte al snel op om haar eigen partij te beginnen.